Mark Zampersen met het NOS-journaal. De VS en de EU hebben een akkoord bereikt over importheffingen... die sinds 2018 over en weer werden ingevoerd. Dat meldt de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome. Europese staal- en aluminiumproducten kunnen weer deels zonder heffingen worden ingevoerd in de VS. Andersom verdwijnen volgens Amerika de Europese heffingen voor Amerikaanse producten... zoals spijkerbroeken en whisky... Toenmalig president Trump besloot in 2018 tot importheffingen op aluminium en staal uit vrijwel alle landen. Dat leidde tot een handelsoorlog met de Europese Unie. De speciale klimaattrein die vanochtend uit Amsterdam vertrok is aangekomen in Glasgow. Daar begint komende dag de internationale top over het klimaat. Aan boord van de trein waren onder andere leden van de Nederlandse delegatie en klimaatwetenschappers. Onderweg zijn Rotterdam, Brussel en Londen aangedaan. De klimaattop in Glasgow wordt gezien als de belangrijkste sinds de top in Parijs in 2015. Er moeten afspraken worden gemaakt over het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Feyenoord moet in de tweede ronde van de KNVB-beker op bezoek bij FC Twente. Dat is de uitkomst van de loting van afgelopen avond. PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard en Ajax ontvangt in Amsterdam de amateurs van Barendrecht. Andere wedstrijden zijn onder meer Excelsior Groningen, Cambuur NEC en Go Ahead Eagles Roda JC. De tweede ronde van de beker wordt gespeeld van 14 tot en met 16 december. De Nederlandse korfballers hebben voor de achtste keer de Europese titel gewonnen. In de arena in Antwerpen werd België verslagen met 21-17. Oranje bereikte met gemak de finale, maar de wedstrijd tegen de Belgen begon met een achterstand. Vanaf het tweede kwart liep Nederland snel uit. De Nederlandse korfballers hebben alle EK's gewonnen sinds het eerste in 1998 werd georganiseerd.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 Yeah, so many beautiful young people that game is lethal. You don't have to kill them, no. Just look at everyone as equal. While you were dancing, she was watching, feeling you. Her and girl was by the speaker. you know you got me.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 Making a pro, trying to keep it real. I wanna take you home. Yeah, yeah. Some girls dance with women, women. knowing that it gets them attention. Whoa. I wanna get in with. Whoa. attention. I a freak girl. I get in with I work you, my So pass me a drink and let's roll.